hebben zich meer dan twintig kandidaten gemeld. Een van hen is broer van de huidige president Karzai. Hij kwam een paar uur voordat de inschrijving sloot in een konvooi van gepantserde wagens naar het gebouw van de kiescommissie om zich in te schrijven als kandidaat. Alle kandidaten moeten voor 11 november 100.000 handtekeningen aan de kiescommissie overhandigen van Afghanen die hun kandidatuur steunen. De huidige president mag volgend jaar niet meedoen. Hij heeft er dan twee ambtstermijnen op zitten. In de Afghaanse wet staat niet toe dat iemand voor de derde keer president wordt. Een jongen van negen uit Minneapolis is zonder ticket aan boord van een vliegtuig gestapt en naar Las Vegas gevlogen. Pas halverwege de vlucht kreeg het cabinepersoneel argwaan. De jongen was afgelopen donderdag naar de luchthaven van Minneapolis gegaan en kon zo langs de douane lopen. Beveiligers zagen hem over het hoofd. Daarna lukte het hem om zonder boarding pass het vliegtuig in te wandelen. Eenmaal in de lucht begon het cabinepersoneel te twijfelen... omdat de jongen niet op de lijst stond van kinderen die zonder begeleiding vliegen. Later bleek dat hij was weggelopen bij zijn ouders. Twaalf mensen hebben een uur lang ondersteboven gehangen in een achtbaan in een pretpark in Zuid-Frankrijk. De karretjes in de achtbaan stopten plotseling, waardoor 28 mensen vast kwamen te zitten. De meesten konden hun karretje snel verlaten, maar de mensen die vastzaten in de looping hingen meer dan een uur 20 meter boven de grond, voor de brandweer hen kon bevrijden. Niemand raakte gewond. Waardoor de wagentjes opeens bleven hangen is nog onduidelijk. Het weer, vannacht en morgenochtend kan er mist voorkomen. In de loop van de dag schijnt de zon geregeld en het wordt een graad of 17. Dinsdag verandert er weinig, maar vanaf woensdag wordt het kouder en neemt de kans op regen toe.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 Oh, I never loved, I never loved, never loved someone like